Mariette Krol met het NOS Journaal. De eerste kandidaat om Europese Commissievoorzitter Juncker op te volgen... heeft zich gemeld. Het is de Duitser Manfred Weber... de fractievoorzitter van de Christendemocraten in het Europees Parlement. Hij heeft de steun van bondskanselier Merkel. De Europese Commissie krijgt in mei volgend jaar... na de Europese verkiezingen een nieuwe voorzitter. Of die opnieuw wordt gekozen door het parlement, zoals met Juncker of dat die wordt aangewezen door de regeringsleiders is nog niet duidelijk. De voorzitter van de Europese Commissie heeft de dagelijkse leiding in de EU. De kans op werk voor mensen met een arbeidsbeperking is gedaald. Mensen die voorheen in aanmerking kwamen voor een baan bij de sociale werkvoorziening... vallen nu onder de participatiewet. Die werd drie jaar geleden ingevoerd om meer mensen aan het werk te helpen... Maar volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft na twee jaar ongeveer een derde van hen een baan, terwijl dat voorheen ongeveer de helft was. Ook hielden minder arbeidsgehandicapten dan voorheen hun baan langer dan een jaar vast, zegt het SCP. Serena Williams heeft zich eenvoudig geplaatst voor de halve finales van de US Open. Ze versloeg vannacht Carolina Pliskova in twee sets, 6-4 en 6-3. Door de uitschakeling van Pliskova doet er geen enkele top 10 speelster meer mee aan het vrouwentoernooi in New York. Williams staat in de halve finale tegen Anastasia Sevastova uit Letland... die titelverdediger Sloane Stevens uitschakelde. Bij de mannen staat Juan Martín del Potro voor het tweede jaar op rij in de halve finale. De Argentijn was in vier sets te sterk voor John Isner... de laatste Amerikaan in het mannentoernooi in New York. Het weer nog. Vannacht lokaal een regen- of onweersbui en ongeveer 15 graden. De komende dag wat zon, met vooral in het zuiden kans op pittige regenbuien met onweer. Verder 22 tot 26 graden.